Dat zou aflopen eh, eind dit jaar, maar het kabinet heeft besloten, het demissionaire kabinet, dat met één jaar te verlengen. Maar dat kost wel 1,7 miljard euro. Nou, die kwam Grimwis met het voorstel om een kwart daarvan eh, eh, weg te halen bij de automobilisten en naar het openbaar vervoer te verplaatsen voor de komende twee jaar. Omdat dat met name het vervoer, openbaar vervoer vervoer in de regio zou eh, stutten. Het geld dat hierdoor vrijkomt gaat dus naar het OV. Het dodental van de enorme brand in zeven wolkenkrabbers in Hongkong is opgelopen naar 65. Er zijn ook nog veel vermisten, mensen die niet op tijd hun huis uit konden komen. De brand begon gisterochtend. Het vuur verspreidde zich in no time, mede door bouwstijgers van bamboe die tegen het complex aanstonden. De brand is nog steeds niet helemaal geblust. De bekende strafrechtadvocaat Stijn Franken is overleden. Hij deed onder meer de verdediging van Willem Holleder en Volkert van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. Stijn Franken was al langer ziek, hij was 58 jaar. En PSV-trainer Peter Bos zegt dat hij hartstikke trots is op zijn ploeg. Gisteravond beleefde ze een historische wedstrijd door op Anfield met 4-1 te winnen van Liverpool. 3! nederlaag werd het dus voor Liverpool. Sportverslaggever Eline de Zeeuw is daar nu en zegt dat de ploeg wordt gefileerd door de Britse pers. De Daily Mail die heeft het over de laatste horrorshow van Liverpool. We zien hier ook een afbeelding natuurlijk van Virgil van Dijk, die handsbal ook. De laatste horrorshow en het gaat ook over een point van no return... dat nu toch wel heel erg dichtbij dreigt te komen. Daar ook aandacht voor het publiek dat al tien minuten voor afloop wegging van de tribunes... en dat voor de tweede wedstrijd op rij bij een club waar het publiek juist zo loyaal is normaal gesproken. Het weer bewolkt op sommige plekken buien. Vanmiddag in het oosten af en toe zon en dat wordt max 8 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden nu snel korter. In Noord-Holland rijdt het nog wel langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.